En sindsdien is het aantal ernstige geweldsincidenten met bijna 40% gedaald. dat komt vooral doordat het aantal zwartrijders is gedaald van 14 naar 4%. Zwartrijders zijn volgens het GVB voor een groot deel verantwoordelijk voor de agressie in het openbaar vervoer. Ze springen over de toegangspoortjes of lopen snel achter andere reizigers aan. Het GVB denkt dat het lastig wordt om de harde kern van zwartrijders aan te pakken. De storm die gisteren over West-Europa trok heeft alleen al in Nederland voor 23 miljoen euro schade veroorzaakt. Dat zeggen de verzekeraars. In Limburg was de meeste schade, zeker 21 miljoen. Het gaat vooral om auto's, daken en ramen. Vorig jaar werd er in totaal voor maar 3 miljoen euro geclaimd. In Europa is het dodental door de storm verder opgelopen. In Frankrijk vielen zeker 47 doden, in Duitsland minstens 6. Radovan Karadzic heeft voor het Joegoslavië-tribunaal de aanval geopend. Hij legt de schuld van de oorlog in Bosnië bij de moslimleiders... die volgens hem de volledige macht opeisten in Bosnië-Herzegovina. Hij sprak van zelfverdediging en noemde de zaak van de Bosnische Serviërs rechtvaardig en heilig. Na maanden van oponthoud begon de oud-president van de Bosnische Serviërs vanmorgen met zijn verdediging. Hij heeft daarvoor twee dagen de tijd. De Russische skibond heeft de bondscoach van de skiers ontslagen...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

done.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 Op spoor 2 komt binnen de Intercity. 3 maart zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Stemmen kan voortaan bij ieder stemlokaal binnen je eigen gemeente. Dus ook op weg naar het station. Combineer het nuttige met het aangename en stem waar het jou uitkomt binnen je eigen gemeente. Oh ja, en vergeet je stempas en identiteitsbewijs niet. on the nights on Broadway.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 的好。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 de gulzig